7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De provincie Noord-Holland geeft Amsterdam toestemming om nieuwe windmolens neer te zetten. De plannen werden jarenlang door de provincie tegengehouden... maar het nieuwe provinciebestuur, een coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA... presenteerde vandaag haar plannen voor de komende vier jaar... en daarin is binnen Amsterdam ruimte voor de plaatsing van meer windmolens. In het najaar worden de gebieden aangewezen voor de nieuwe molens, meldt AT5. De Belastingdienst heeft anderhalf miljard euro uitstaan aan toeslagen die ten onrechte zijn uitbetaald. En ruim de helft daarvan, ruim 800 miljoen euro, is afgeschreven als oninbaar. Het blijkt uit cijfers die Nieuws Co en Nieuwsuur hebben opgevraagd. Sinds de Belastingdienst de toeslagen betaalt, dat is in 2005 begonnen... is zo'n 24 miljard euro ten onrechte uitgekeerd... en daarvan is dus zo'n anderhalf miljard euro nog niet terugbetaald. Nabestaanden van de ramp met de MH17 hebben bij de Russische ambassade in Den Haag 298 lege stoelen geplaatst. Uit protest omdat Rusland weigert openheid te geven over zijn betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel in 2014. De 298 stoelen vertegenwoordigen de slachtoffers. De Buk-raket waarmee het toestel is neergehaald... was volgens de onderzoekers afkomstig van het Russische leger. Er zijn ook beelden van een konvooi met raketinstallaties... die naar Rusland rijden. Maar Rusland ontkent betrokkenheid bij de ramp. India begint volgende maand aan een nieuwe missie naar de maan. Een onbemand, onbemand <laughs> ruimtevaartuig en een lander moeten daar een wagentje achterlaten. Als de missie lukt is India het vierde land dat een voertuig op de maan zet... na de Verenigde Staten, Rusland en China. In maart maakte premier Modi al bekend dat India satellieten uit de ruimte kan schieten. Het weer, eh, nog wat buien. Vanuit het zuiden geleidelijk droog. Eh, maar vanavond kan in het zuidwesten weer een bui vallen. Morgen afwisselend zon, stapelwolken en in het westen een enkele bui. En dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.